Van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman is ongehinderd een kazerne in Oorschot binnengelopen. Hij had een camouflagepak aan en werd nergens gecontroleerd. Hij noemt het schokkend dat iedereen, dus ook terroristen, zo een militaire basis binnen kunnen komen. In 2008 zorgde Stegeman al voor ophef door binnen te dringen op de luchtmachtbasis in Woensdrecht. Minister Schippers wil meer zicht krijgen op zwijgcontracten in de zorg. Dat zijn afspraken over schadevergoeding bij medische missers... waarbij het ziekenhuis als voorwaarde stelt dat slachtoffers of nabestaanden... geen rechtszaak beginnen en niet naar de media stappen. Schippers roept mensen die zo'n afspraak hebben gemaakt op... om zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Schikkingen bij medische missers vindt ze goed... maar zo'n zwijgplicht zou volgens haar verboden moeten worden. De Amerikaanse minister Kerry is op een ongeaangekondigd bezoek in Irak. Met zijn bezoek wil hij steun betuigen aan de Iraakse regering... in de strijd tegen islamitische staat en de onrust in het land. Het is voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat Kerry in Irak is. Hij zal onder meer praten met premier Abadi. Een man uit Os die vannacht de politie belde omdat er bij hem werd ingebroken is zelf opgepakt. Hij bleek 125 wietplanten in zijn schuur te hebben. Agenten die op de melding afkwamen zagen geen inbrekers meer, maar ze roken wel een sterke wietlucht. Nadat de aangifte voor de poging tot inbraak was opgenomen namen ze de wietkreker mee naar het politiebureau. Er komen toch nog nieuwe kaarten voor de tentoonstelling over Jeroen Bos in het Noord-Brabants Museum. De 380.000 toegangsbewijzen raakten twee weken geleden uitverkocht. De tentoonstelling wordt niet verlengd, maar het museum krijgt in de meivakantie ruimere openingstijden. De nieuwe kaarten voor Jeroen Bos zijn vanaf vandaag te koop. Het weer nog, wolkenvelden, soms wat zon en plaatselijk een bui. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak of matig. Het vanmiddag 10 tot 12 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij een graad of 14. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer file tussen Hilversum Noord en Eembrugge.